Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk op een motocrossbaan in het Groningse Marum is een jongetje van twee omgekomen. Zijn vader raakte ook ernstig gewond, maar met hem gaat het nu beter. Het ongeluk gebeurde gisteren toen een motorcoureur na een sprong naast de baan terechtkwam. Op dat moment liep de vader en zijn zoon net een tunnel uit en kregen een klap van de motor. Die bleek voor het jongetje dus fataal. De crossbaan is voorlopig dicht. In Costa Rica zijn vijf Duitsers en een Zwitser om het leven gekomen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Er wordt al de hele dag gezocht naar lichamen van de slachtoffers, maar tot nu zonder resultaat. Er zijn alleen wat vliegtuigonderdelen gevonden. Het vliegtuig was voor een zakentrip vanuit Mexico naar Costa Rica toen het van de radar verdween. Reddingsteams gaan vandaag verder met zoeken. In Dallas in Texas heeft een man in een ziekenhuis twee medewerkers doodgeschoten. De schutter werd daarna overmeesterd door de politie, zegt deze Amerikaanse verslaggever. When hospital police arrived on scene, they confronted the suspect and fired at him, injuring him. The suspect was caught and now taken to another hospital. Volgens de politie gaat het om een man die net voorwaardelijk vrij was na een veroordeling voor een gewelddadige diefstal. Motief voor zijn daad is nog onduidelijk. En de politie in België is een onderzoek begonnen naar een vlogger die had een filmpje gemaakt van een verlaten ziekenhuis in Mechelen. Hey jongens en meisjes, welkom bij deze gloednieuwe video. We zijn hier bij een verlaten ziekenhuis waar blijkbaar alles nog werkt. We naar binnen, let's go! Maar dat had hij beter niet kunnen doen want nu heeft hij de politie op zijn dak. Dat een deur open staat wil niet zeggen dat je zomaar naar binnen mag, zegt de politie. Ze zijn nu aan het uitzoeken waar ze de vlogger voor kunnen aanklagen. Dat kan huisvredebreuk zijn of bijvoorbeeld inbraak. Het weer, steeds meer bewolking. In de loop van de middag een paar buien. Het wordt 16 tot 20 graden. Vanavond kan het nog wat onweren en het gaat ook flink waaien. In Zeeland en Zuid-Holland moet je dus even opletten als je de weg opgaat.